uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Londen is de internationale veiligheidstop over Oekraïne afgelopen. Rond deze tijd wordt een persconferentie verwacht van de Britse premier Starmer... en ook van andere regeringsleiders. Eerder vandaag zei Starmer dat hij met Frankrijk en Oekraïne werkt... aan een plan voor een wapenstilstand in de oorlog met Rusland de top is waarschijnlijk ook gesproken over Europese militaire samenwerking... en de verslechterde relatie met de VS. Egypte veroordeelt de blokkade van noodhulp aan Gaza door Israël. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken noemt het een collectieve bestraffing van de bevolking van Gaza. Hulpgoederen mogen Gaza per direct niet meer in, nu Hamas en Israël het oneens zijn over de tweede fase van de wapenstilstand. In Maasluis is vannacht een man van 18 overleden nadat hij op straat werd aangereden. De auto reed door, maar werd later gevonden in de Lier, een dorp verderop. De vier inzittenden zijn aangehouden. Het gaat om mannen van tussen de 18 en 23 jaar uit Den Haag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en houdt met alle scenario's rekening. Ook met de mogelijkheid dat het slachtoffer met opzet is aangereden. Gesprekken met een psycholoog of psychiater gebeuren steeds vaker online, blijkt uit een rondgang van de NOS. Sinds de coronatijd bieden therapeuten en instellingen die mogelijkheid aan... en de laatste tijd neemt de belangstelling weer toe. Vooral mensen die tegen lange wachtlijsten aanlopen... kiezen ervoor omdat ze zo wel geholpen kunnen worden. Voor aanbieders zijn de kosten lager... en ook therapeuten die in het buitenland wonen... kunnen digitaal consulten geven. Therapie op afstand wordt afgeraden voor mensen die zichzelf pijn doen of suicidaal zijn. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en de temperatuur zakt tot een paar graden onder nul. Morgen eerst op veel plaatsen nevel of mist, later weer volop zon en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 promising. I'm your helping hand. You need that thing. out. Oh, Stop. best dress. I butt in like Mr. West. Yes, you gon' finish it. And your body so superb. you yeah, the best in her. But your girl, face of the year.